Kees Groot met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een high school in de Amerikaanse staat Oregon... zijn zeker één dode en meerdere gewonden gevallen. Dat meldt persbureau AP. De schietpartij vond plaats in Troutdale, een voorstad van Portland. De school is gesloten, er is een grote politiemacht uitgerukt. Over de dader of daders is nog niets bekend. De keuring van vlees wordt niet langer overgelaten aan de vleessector zelf, maar komt volledig in handen van de overheid. Op die manier wil het kabinet de veiligheid van het vlees vergroten. Uit onderzoek bleek dat er veel mis is met de voedselveiligheid in de vleessector. Zo worden hygiënevoorschriften niet altijd gevolgd en wordt soms afvalvlees verwerkt in producten voor de supermarkt. De Tweede Kamer vindt dat het sociale zekerheidsverdrag met Marokko moet worden opgezegd. Nederland wil dat het woonlandbeginsel ook voor inwoners van Marokko gaat gelden, waardoor de uitkeringen omlaag gaan. Door het verdrag kan dat nu niet. Minister Ascher wil de uitspraak van de Kamer gebruiken in zijn onderhandelingen over aanpassing van het verdrag. Als Marokko niet wil meewerken, ziet hij dreigen met opzegging als het ultieme wapen. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn bijna een miljoen minder verkeersovertredingen vastgesteld. Dat kwam vooral doordat op verschillende plekken trajectcontrolesystemen en flitspalen uitstonden, omdat ze werden gerepareerd of vervangen. Inmiddels zijn de trajectcontroles op de A13 en A20 bij Rotterdam en op de A10 bij Amsterdam weer aangezet. De Tweede Kamer wil dat er één landelijke bibliotheekpas komt... waarmee mensen overal in Nederland boeken kunnen lenen en terugbrengen. Een motie van de ChristenUnie is door de Kamer unaniem aangenomen. Nu moet een bezoeker zich nog bij iedere bibliotheek apart registreren. De ChristenUnie noemt dat achterhaald. Het weer in het hele land buien, in het zuiden en oosten mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Door de buien daalt de temperatuur tot onder de 20 graden. Morgen, donderdag en vrijdag blijft het droog. Dit was het... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad het nog op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Blarikum en Eembrugge 8 kilometer. A2 Den Bosch-Amsterdam tussen Oude Rijn en Maarse 3.